Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn veel problemen op de weg door de sneeuw. Bij Rijkswaterstaat zijn er inmiddels al 85 meldingen binnengekomen van auto's die door het winterse weer van de weg zijn geschoven. Zouden er geen gewonden zijn, vooral blikschade. Verslaggever Harro Brouwer is op pad in de Achterhoek en merkte net zelf dat het knap lastig is de weg op met dit weer. Ja, nou, ik zit nog steeds vast. We zijn een half uur verder. Wat ga je doen? we gaan nu proberen weer eh, even in ieder geval de in het midden van de weg op te trekken. Dat je weer een beetje vaart kunt maken om weer vooruit te komen. Ja, mocht je niet de weg op hoeven, blijf dan thuis. Er geldt code rood voor het hele land. Er rijden ook tot zeker 12 uur geen NS-treinen. Ook in Duitsland zorgt het winterweer voor overlast. Sneeuw en ijzel maken het gevaarlijk op de weg. Maar doordat er is gewaarschuwd zijn er nog geen grote problemen. Wel kantelde er een vrachtwagen op de A30 bij Bad Bentheim, vlak over de grens. De snelweg was daar een tijdje dicht om dat ding te bergen. Hulpverleners maken zich zorgen over het toegenomen drugsgebruik onder jongeren. Ze zijn bang dat vooral kwetsbare jongeren verslaafd raken, zeggen ze tegen Nieuwsuur. Jongeren zouden drugs niet meer voor de lol gebruiken, maar ook om verveling, eenzaamheid en depressie tegen te gaan. Ja, en ben je er al op uit met je slee of een sneeuwpop aan het bouwen? Ook op de Dam in Amsterdam was er vanochtend sneeuwpret. Een flink sneeuwballengevecht tussen mensen en de politie. Mag eigenlijk niet volgens de coronaregels, maar de agenten zagen het door de vingers en gooiden wat goede sneeuwballen mee. Ja, het is overal onder nul. Het sneeuwt ook zo'n beetje in het hele land nog. Pas, pas vanavond en vannacht wordt het op veel plekken weer droog. En door de snijdend koude wind voelt het op sommige plekken aan als min 10 of zelfs min 15. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 dan denk je echt wat een fantastische wereld het is. En laten we dat zeker niet vergeten, what a wonderful world het is... ook in deze moeilijke coronatijd. Um, dit is Stacey Kent met een Wonderful World. Um, het eerste uur hadden we ook Wonderful World van Laura Fici. En deze is van Stacey Kent, een Amerikaanse jazzvocalist. Ik ga over naar een Nederlandse uh, muzici. Dat is eh, Ruud Brink. Deze is, eh, komt uit Haarlem. Een hele bijzondere en een hele goede jazz-saxofonist. Jammer genoeg in 1990 overleden. In 1973 eh, won Brink een Edison voor de plaat eh, LP Teach Me Tonight. In de 1990 werd bekend dat hem, nadat hij meerdere jaren genomineerd was geweest... naast de tweede Edison ook een, Blurt, eh, een Bird Award toegekend werd. Samen met Stan Getz en Philip Catherine. Deze trofee zou aan hem uitgereikt worden op het North Sea Jazz Festival. Echter, tragisch geval wil dat 15 dagen voor de uitreiking... op 29 juni 1990 dat hij overleed in het Haarlemse Spaanse ziekenhuis. Deze onderscheiding werd eh, toen aangenomen door niemand minder dan uh, Stan Getz. Dus dat zegt wel even iets over eh, de grote klasse die, die Ruud Brink heeft. De prijs is toen aangenomen door zijn zoon Ruud Brink junior. Hij heeft ook een, een, een bronzen beeld gekregen in, in Haarlem. En dat staat in het Tierstuin in Haarlem. Een klein bronsbeeldje. Mocht je in Haarlem zijn, ga zeker eens kijken. Het is een prachtig eh, kunstwerk. Zoals gezegd, eh, Ruud Brink met What's New. sweet to offer your hand. I understand. Adieu, pardon my asking. What's new? Of course you wouldn't know But I haven't changed I still love you so asking what's new. Of course, you couldn't know that I haven't changed. I still love you so. Dat waren de prachtige klanken van eh, Ruud Brink. Um, ja, dit gaat toch een stuk makkelijker als LP's, moet ik zeggen. Met uh, eh, MP3'tjes die je gewoon klaar hebt staan achter elkaar. En dat gaat gewoon in dezelfde volgorde verder. Daarom heb ik nu ook klaarstaan staan eh, The Lady Wants to Know van Laura Fici. ladies just like mine. The ladies just like Wants to Know van Laura Fici. Onze eigen Laura van Hollandse bodem. Uh, nogmaals een hartelijk eh, welkom en een hele fijne goedemorgen hier bij ZFM Jazz van 10 tot 12. We zijn in het tweede uur aangekomen. En ook hier is weer de, mijn voorliefde voor Nederlandse jazzmuziek eh, komt dat duidelijk naar voren. Zoals Laura Fici. Laura Fici was natuurlijk bekend tot de jaren, begin jaren 90... dat ze in de band Centerfold speelde. En vanaf 1991 begon ze eigenlijk een solo carrière. Het eerste album wat zij uitgebracht heeft is geproduceerd door eh, Ruud Jacobs. En de, dit, uh, op dit eh, debuutalbum speelde toen ook al mee uh, Toets Tielemans. En het waren echt jazzachtige nummers. Ik zal in een andere uitzending daar meer op terugkomen. Maar het leuke is wel dat Laura Fici gelijk vanaf het, vanaf het eerste moment... dus met haar debuutalbum al een Edison-prijs won. En wie ook vele prijzen heeft gewonnen... is natuurlijk de, onze eigen jazz-saxofonist uit uit Haarlem, waarvan we eh, ook al een nummer hebben gespeeld. En daar speel ik nu nog een nummer van, dat is eh, Ruud Brink. invisible source of his breath. just to glide He's just a one-trick pony, that's all he is But he turns that trick with pride He makes it look so easy It looks so clean He moves like God's immaculate machine He makes me think about all these extra moves jerk emotion and a bag of tricks it takes to get me through my working day. One trick pony. He's one trick pony. Klaassen met eh, One Track eh, Pony. Ik ben heel, heel even onthand, want het mengpaneel doet niet wat ik wil. Dus eh, ik hoop niet dat het vaak uitgevallen is tijdens het spelen. Maar in ieder geval, uh, V. Klaassen zult het ook niet geloven... nadat we al twee prijsonderscheidende uh, Nederlandse muzici achter de rug hebben... is ook V. Klaassen in haar studietijd uh, onderscheiden voor uitmuntendheid. Het is niet te geloven. De volgende Nederlandse jazzmuzici, die ik, muzikant die klaar heb staan... is Hamel met Cheap Chardonnay. night I twist and turn And I dream about your sweet return Cause I don't need a lot if I got you There's nothing I can do Without you Thank We're talking drink, cheap Chardonnay. Let's skip dessert, let's get on way. My life was gray and out of tune. You make me sway, you make me swoon. When I sleep at night, I twist and turn. And I dream about your sweet return. Cause I don't need a lot if I got you. There's nothing I can do without you volgende Nederlandse jazzmuziekant die klaar kan staan is Jan van Dijker. Een, een, een fantastische eh, trompetist die onder andere wordt, eh, ook, eh, wordt geloofd door Quincy Jones... as one of the most top Dutch players. Ongelooflijk. Hij, een, hij, wordt vooral, uh, gewoon lovende woorden over hem uitgesproken... omdat hij zo veel variatie in zijn spel heeft... en zoveel muzieksoorten aan kan. Hij is ook een van de vaste muzikanten van de band van van Candy Dulfer. Maar hij heeft ook een eigen plaat uitgebracht. Dit heet eh, Fingerprint. En hij heeft daar een nummer op uitgezocht. Dat heet Joan Stones. Jan van Duiker, een fantastische trompetist. De volgende plaat die klaar staat, dat is trouwens ook een, eh, een Nederlandse, een Nederlandse zangeres... Uh, van Surinaamse afkomst, is dus Denise Johanna. En eh, ik heb een plaat uitgespeeld wat ook een, een tribute brengt aan Ella Fitzgerald. Ergens voor hebben we natuurlijk een paar platen van gedraaid in het eerste uur. Daarom Denise Jenna met de plaat Blue Skies. do do do do nou het Blue Skies van het album uh, Een Tribute to Ella. En de volgende plaat die klaar heb staan, dat is ook eh, van Nederlandse bodem. Ondanks dat je de titel zou denken van nou, het zal niet Nederlands zijn. De band heet uh, en het, de LP of de plaat heet Chess in the City. En hoe toepasselijk, het nummer heet A Beautiful Day. Mom, let's roll. Thank you. samen met Chad Baker. En welke artiest zeker niet in, eh, in mijn uitzendingen mag missen... is natuurlijk onze Dennis van Aasen. Een jonge eh, zanger uit Beeldhoven, net 24 jaar. En een ongelofelijke stem, vergelijkbaar met eh, Frank Sinatra. Ik heb er nu een nummer uitgekozen van zijn laatste cd. En dat heet Strawberry Moon. the skies are gray ever colder. The winds get bolder, hills all night and day. I need to hold her and never told her. Her smile warms my soul and tempers the cold when winter melts into spring. The strawberry moon needs no reason the shores up in June. It kicks out the season, so now's a good time. eigen Dennis van Azen, de winnaar van eh, The Voice of Holland in 2019... met het nummer Strawberry Moon van zijn eigen cd. Echt prachtig. Hij had ook een theatershow eh, vorig jaar. Die is jammer genoeg uh, halverwege afgelast in verband met corona. Ik hoop dat corona snel voorbij is. Want het is echt een, een, prachtige show. Ik ben er geweest. de première was ook hier in Haarlem. Of, niet hier in Haarlem, maar in de buurt van Zandvoort. In Haarlem, zo bedoel ik het. Het was echt een prachtige show. Maar ook met een Nederlandse big band erbij echt een avondje uit. Echt aan te velen op het moment dat de theaters weer open zijn... en gaat de show weer beginnen, zou ik het zeker doen. Wie zeker niet mag missen als het eh, over Nederlandse jazzmuzikanten gaat... is uh, eh, de veelzijdige Treintje Oosterhuis. Ik heb een nummer uitgekozen en dat is The Best Things in Life Are Free. Things in life, they're free. The stars belong to everyone. They gleam there for you and me. The flowers in spring, the ravens that sing, the sunbeams that shine, they are, they're mine. Love can come to everyone. things in life, they're free. The stars belong to everyone, they glitter there for you and things in life are free. En zeker ook de sneeuw in, uh, eh, in Zandvoort, hoe prachtig het is. het zijn ook de, best dingen, de beste dingen zijn, eh, zijn dus voor niks. Eh, mijn naam is Marco. We zijn aan het eind gekomen van het tweede uur jazz op zondag.